lieve schattenboutjes, luister naar de hardstyle. Zijn we gezellig mee. En eh, tot de volgende keer, maar weer. Oké, en aan mijn gasten. Hey, dat waren de groet uit Alphen aan de Rijn. Yeah. Gezellig. Ja, dat waren de groetjes uit Alphen aan de Rijn. Alphen aan de Rijn, de hardste. Hardstyle uit Alphen aan de Rijn. Oké. En eh, de Grieks Jongens, Bram Koekje. even stil, even stil. Dit is het eh, einde van de Nightwalk. Twee uur is voorbij. Je luistert nu nog even een stukje van Headhunts, The World Is Yours.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 De discussie werd deze week aangezwengeld door de gouverneur van Florida. Die vroeg de regering in Washington om een bijdrage in de kosten... nadat ziekenhuizen in zijn staat 500 Haitianen hadden opgenomen. De sneeuwval van de afgelopen uren heeft niet tot grote problemen geleid op de weg. Wel is het in het westen van het land glad op lokale wegen en in het oosten ook op de snelwegen. Volgens de ANWB past het verkeer zich goed aan aan de omstandigheden door rustig te rijden. Vanmiddag waarschuwde het KNMI dat het in korte tijd spiegelglad kon worden. Commandant Marco Kroon, die vorig jaar werd onderscheiden met de militaire Willemsorde, is vanavond door de marechaussee verhoord. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van overtreding van de wapenwet en de opiumwet in een café in Den Bosch. Kroon en zijn vriendin zijn eigenaar van het café. Advocaat Knoops zegt dat zijn cliënt in het verhoor alle beschuldigingen heeft weerlegd. Peugeot en Citroën roepen maximaal 100.000 auto's terug om een vastzittend gaspedaal te voorkomen. Het gaat om de types Peugeot 107 en Citroën C1. Het is niet duidelijk of er ook in Nederland auto's terug moeten. De C1 en de 107 zijn gemaakt in een fabriek in Tsjechië, waar ook de Toyota Igo van de band rolt. Wereldwijd roept de Japanse autofabrikant ruim 7 miljoen auto's terug. In de eredivisie heeft AZ zijn tweede nederlaag op een rij geleden. In Alkmaar verloor de ploeg met 1-0 van Groningen. NAC versloeg in eigen huis VVV met 2-0. NEC e won thuis met 1-0 van Sparta door een doelpunt in de laatste seconde van de extra speeltijd. En ADO Den Haag won thuis met 2-1 van Heerenveen.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 flowing through my head. There's a question: Is she needing another side of a man looking at me, looking at the last three years like I did? I could never see us ending like this. until the next day life could be.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 I'm kinda busy. sit up